Michel Koenen met het NOS-journaal. Een meerderheid van de Tweede Kamer op majesteitsschennis. Voor het beledigen van de koning staat nu nog maximaal vijf jaar cel. Maar D66 vindt de wet uit 1881 niet meer van deze tijd... en diende een initiatiefwet in. Een Kamermeerderheid ziet wel iets in een verandering. En wel is er nog discussie over wat en hoe hoog de straf... van de belediging van de koning dan wel moet zijn. En voor het beledigen van gewone mensen staat maximaal drie maanden cel. In een tuin in Toronto heeft de Canadese politie stoffelijke resten gevonden van zes mensen. Ze zijn mogelijk om het leven gebracht door een man die al is aangeklaagd voor vijf moorden. De lichamen werden gevonden in een tuin waar Bruce MacArthur als tuinman werkte. Hij werd in januari opgepakt. Een wekenlang heeft de politie sindsdien de tuin doorzocht. Ook op het terrein van dertig andere klanten van de man is onderzoek gedaan. De nervositeit onder beleggers op de beurzen houdt aan. In New York verloor de Dow Jones opnieuw fors meer dan 1000 punten. De Nederlandse AIX-index e leverde 2% in. Ook alle andere grote beurzen in Europa sloten met stevige verliezen. Beleggers maken zich sinds vrijdag onder meer zorgen over de inflatie en mogelijke renteverhogingen. En bij een verkeerscontrole in Rotterdam heeft de politie een auto zonder dashboard van de weg gehaald. Alle leidingen, draden en kabels lagen bloot. De auto had geen kilometerteller, toerenteller en snelheidsmeter meer. volgens de bestuurder was dat omdat zijn kachel kapot was. Die wilde hij zelf maken, maar hij kwam er niet uit... waardoor hij alles los moest halen. De politie heeft de man gelijk naar een garage laten rijden om de boel te laten maken. Daarna moet hij zich bij de politie melden. Het weer nog. Overal kan het licht gaan vriezen. In het oosten van het land is zelfs matige vorst mogelijk overdag gaat het vanuit het westen uit licht sneeuwen.